Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We gooien met z'n allen jaarlijks 33,4 kilo voedsel weg. Dat is een kilootje minder dan in 2019, maar nog steeds te veel, zegt het voedingscentrum. Met name brood, eh, groenten, fruit, aardappelen en zuivel. Dat zijn echte productgroepen. En bij brood zijn het echt, eh, eh, ja, echt de boterhammen. Dus de hele broden, zoals je die in de supermarkt het meeste koopt. Veel mensen denken dat ze goed bezig zijn, maar het moet volgens het voedingscentrum nog beter. Het is de bedoeling dat we in 2030 ruim 10 kilo minder eten weggooien dan we nu doen. In Jemen zijn bijna 80 mensen omgekomen toen er geld werd uitgedeeld. Dat gebeurde vanwege de Ramadan. Jemen is een arm land, dus waren er veel mensen op afgekomen. In de chaos werden ze vertrapt of verdrukt. Er zijn ook meer dan 70 gewonden, van wie er 13 met zware verwondingen in het ziekenhuis liggen. En ruim twee weken na het zware ongeluk rijden er weer treinen langs station Voorschoten. Begin deze maand knalde een intercity en een goederentrein op een hijskraan die daar op het spoor stond. De machinist van die kraan kwam om het leven. De afgelopen weken is alles opgeruimd en is het spoor gerepareerd. En iets na vijf uur vanochtend ging de eerste trein eroverheen, zegt ProRail. Ja, dat ging gelukkig eh, goed. Ja, dat is eh, eh, zeker als je 2,5 weken natuurlijk daar niet hebt kunnen rijden. Altijd eventjes spannend, maar we hebben alles goed bekeken. Gelukkig is dat goed gegaan en de eerste trein hebben daar weer gereden. En de politie in Rome zet zich schrap voor de Europa League kwartfinale van vanavond... tussen AS Roma en Feyenoord... Acht jaar geleden waren er flinke rellen. Daarbij werden ook dingen vernield aan een eeuwenoude fontein. Rotterdamse fans mogen het stadion vandaag niet in, maar zijn wel in de stad... Hoeveel het er zijn, dat is niet duidelijk, vertelt correspondent Helene Daans. Wat wel zeker is, is dat de politie eigenlijk heel streng bewaakt, heel streng is. Natuurlijk met de, de rellen van 2015 eh, nog heel eh, vers in het achterhoofd. En eh, dat zij bijvoorbeeld op luchthavens gepatrouilleerd hebben, al op de stations van Rome, in de stations gepatrouilleerd hebben. Allemaal met als doel om Feyenoorders te identificeren. De fontein in Rome is afgezet en ook worden kroegen extra bewaakt. Feyenoord won vorige week in Rotterdam met 1-0 en staat er dus goed voor. Het weer nog. Opnieuw een dag met van alles wat. Vanochtend is het grijs en soms ook een buitje. Vanmiddag ook weer regen en flink wat wind. Maar er zijn ook opklaringen met zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB file op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. 6 kilometer tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden.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 Bij een cyberaanval op een zorginstelling in Brabant... hebben hackers gegevens van cliënten en medewerkers buitgemaakt en ook gepubliceerd. Volgens Omroep Brabant is de aanval uitgevoerd door Lockbit... dezelfde groep die vorige week een cyberinbraak deed bij de KNVB. En in Houten is vanochtend een man doodgeschoten. De schietpartij was rond half zes vanochtend vanochtend op een parkeerplaats in een woonwijk. RTV Utrecht meldt dat het gebied is afgezet... en dat veel agenten zijn ingezet gezet in de zoektocht naar de dader. Het weer vanochtend bewolkt met af en toe lichte regen.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 714, live the line. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh With my voice goes through the mesh of the mic. microphone That I am holding Copy written lyrics only can't be slowed if they all snap Don't need the police just try to save them, your voice is sick, so be stay off my back or I will attack, and you don't want that. microphone that I am holding. Copywritten lyrics only can be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice will sing, so be stay off my back, or I will attack, and you don't want that.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 Oh, regardez la, oh Leila, hey. Oh, ze loopt door mijn dromen en ze stroomt door mijn bloed. Incroyable, niet te geloven hoe het van fatal dat doet. Alles gaat op en neer, verlies mezelf nog een keer. Encore een fois, je te salue. Déjà, déjà, déjà vu. En de trois, ik wil je hier ce soir voor mij geen au revoir met je meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, ik oh Leila, me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, uh-huh. sister. Uh. wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want to hinchy, hinchy, ay, ay. Come on. Mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. Kim. Hey, hey. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh.